die toverspreuk was fantastisch. Maar die wordt nog beter als de kinderen hem harder nazingen en met muziek erbij. Ja! Ik ging een keertje zwemmen en ik dook in het bad. Applaus! Te laat ontdekte ik dat er geen water in zat. Je krijgt een tas vol huiswerk en je pa die helpt mee. Maar door je vader zul krijg je voor rekenen. Het tweede Dat is heel vergeven en dat is niet leuk. Misschien gaat het wel beter met een spruit. Dan zeg je abacadabra. Abacadabra. Een zand, zeep en soda. Een zand, zeep en soda. Een pietje, patje, boe. Een pietje, patje, boe. Een pietje, patje, pa. Een pietje, patje, pa. Een toedeledee. Een toedeledee. Een toedeledee. Een toedeledee. Op volgende er is vandaag iets mis. Na uren wachten heb je door dat het zondag is. Je gaat kalmeren met je bent dan werk te laat. Kan je beetje bovenop een mierenhoofd staat. En dat is heel vervelend en dat is niet leuk. Misschien gaat het nog beter met een toverspreuk. Dan zeg je ah, abacadabra. Beetje harder! Een zand, zeker soda. Een zand, zeker soda een bietje, boer. boe. Bietje, je boe. En bietje, je ba. En bietje, baatje, ba. En Een de daar. Het doelpunt wat je scoort, dat geeft een hoop gejoel. Het is een kooltje eerste klas, maar in je eigen doel. Je wilt de koe gaan melken, maar na een kwartier roept de boer, dat is geen koe, dat is een stier en dat is leuk. Misschien gaat het nog beter met een domme spreuk. Dan zeg je abacadabra. Abacadabra. En soms zeker soda. Soms zeker soda. En rietje je boe. Rietje je boe. En rietje je pa. Rietje je pa. En toedeledee. Toedeledee. En toedeledee. beetje buitje boe. Een beetje buitje boe. Een beetje buitje ba. Een beetje buitje ba. Een toedeledee. Een toedeleda. Jongens, jullie applaus voor Bassie en Adriaan.